Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Charleston is de man die gisteren in een kerk negen mensen doodschoot... via een videoverbinding voor de rechter verschenen. In de rechtszaal waren nabestaanden van de slachtoffers aanwezig. Dylan Roo verscheen met handboeien om op een videoscherm in de rechtszaal. Hij vertelde de rechter dat hij 21 jaar oud is en geen werk heeft. Eerder vandaag bekende hij dat hij schuldig is aan het bloedbad in de kerk... die voornamelijk door zwarte gelovigen werd bezocht... Het Amerikaanse OM heeft Roof aangeklaagd voor negenvoudige moord en verboden wapenbezit. De aanklager noemde de aanslag een daad van binnenlands terrorisme. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan in oktober op staatsbezoek naar China. Ook minister Koenders van Buitenlandse Zaken gaat mee met een grote groep bedrijven. Koenders heeft net een tweedaags bezoek aan China gebracht... waar hij onder meer sprak met zijn ambtgenoot Wang Yi... over het aanhalen van de economische banden. Koenders heeft ook gesproken over de Chinese mensenrechten situatie. Vorig jaar bracht de Chinese president Xi Jinping een staatsbezoek aan Nederland, ook met een handelsdelegatie, en premier Rutte was in maart in China op handelsmissie. De politie heeft na een wilde achtervolging in Nieuwegein een man aangehouden. De achtervolging duurde zo'n 20 minuten en daarbij ontstonden gevaarlijke situaties en raakten meerdere politieauto's beschadigd. Tijdens zijn rit, die begon in Utrecht, raakte de man een aantal geparkeerde auto's. Ook drie politieauto's liepen deuken op, waardoor één daarvan niet verder kon. De politie voorkwam uiteindelijk dat de man ging spookrijden en reed hem klem op een afrit van de A27. De man verzette zich bij zijn arrestatie. Hij zit vast.